Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-studenten komen met een manifest om het taalgebruik over hun opleiding te veranderen. Ze hebben er last van dat ze bijvoorbeeld worden gezien als lager opgeleid, zegt Celine van studentenorganisatie Job MBO. Er wordt ook vaak gesproken over afstromen als je naar het MBO gaat. Eh, nou, dat kun je bijvoorbeeld ook gewoon doorstromen noemen. Want ja, eh, zoals minister Dijkgraaf zelf zegt, het is de onderwijswaaier en niet een ladder. Dus... Eh, ja, op- en afstromen is natuurlijk ook wel iets heel geks dat dat wordt gebruikt. Onder meer Job MBO en de MBO-raad geven het manifest later vandaag aan de demissionair onderwijsminister. Als alleen jongeren zouden stemmen, zou Frans Timmermans van GroenLinks PvdA de nieuwe premier worden, blijkt het onderzoek van Ipsos. Op 2 staat VVD-lijsttrekker Jessil Gus en op 3 PVV-voorman Wilders. Sommige jongeren vinden het best wel spannend om straks te gaan stemmen. In Arnhem proberen ze de drempel wat lager te maken. Daar konden jongeren toch alvast een keertje oefenen in een proefstemlokaal. Ik vind het heel fijn, ehm, heel interessant ook. Ik weet nu hoe het een beetje in zijn werking gaat. En is het gelukt? Ja, het is gelukt. Ik heb... Eh, eentje mogen inkleuren van de heel veel wat er zijn. Ipsos vroeg jongeren ook welke thema's ze belangrijk vinden als ze gaan stemmen. Dat zijn de woningmarkt, geld en het klimaat. En de A2 bij Eindhoven is vanochtend geblokkeerd geweest door een enorme haspel. Het metershoge ding was van een wagen gevallen... en Rijkswaterstaat had een uur nodig om hem weg te halen. Door de val van de haspel is het asfalt beschadigd geraakt. Dat wordt later gerepareerd. De weg is voorlopig weer open. En een vliegtuig dat op weg was van New York naar België... is al na een half uurtje omgedraaid omdat er aan boord een paard was ontsnapt. Dat leverde dit opmerkelijke verzoekje op bij de verkeerstoren. We need a wet wet Arenarian, I guess you call it, uh, for the horse upon landing. Uh, is that something you can uh, speak to New York about? Atlanta 4592, I'll pass that on. Thank you, sir. Ja, er moest dus een dierenarts bijgehaald worden, maar het paard was oké. Nadat het dier de seatbelts weer om had, is het vliegtuig alsnog naar België gevlogen.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 We begonnen met Waterloo, het nummer waarmee ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival won en internationaal doorbrak. Daarna luisteren we naar SOS, een van de eerste hits van ABBA. Vervolgens luisteren we naar het vrolijke en aanstekelijke Mamma Mia. Fernando een ballad over twee oude vrienden die terugdenken aan hun strijd voor vrijheid. Dancing Queen, misschien wel het bekendste en meest geliefde nummer van ABBA, is een ode aan de disco en de jeugd. Money, Money, Money, een ironisch nummer gaat over de wens om rijk te zijn. Tras estrellas y una noche allá. El alumbra azul Fernando, tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más Fernando que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando, por la vida y juventud nadie pensaba. Antún. Triple Play, Triple Play, Triple Play. Een stuk gelopen relatie wordt bezongen in Knowing Me, Knowing You. Dit in tegenstelling tot The Name of the Game, waar juist gezocht wordt naar liefde en begrip. Met uiteindelijk de uitnodiging tot het begin van een relatie in Take a Chance on Me.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 you. Chiquitita is een troostend en bemoedigende song voor een vriendin in nood. De song heeft een Latijns-Amerikaanse invloed. Vervolgens horen we Does Your Mother Know? Een van de weinige ABBA-nummers waarin Björn de hoofdzang voor zijn rekening neemt. Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, is een disco-nummer met een krachtige synthesizer-riff en een wanhopige tekst. sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. sombra aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí. songs waar de nostalgie van afdruipt. Super Trooper verwijst naar de schijnwerpers waarmee de groep werd verlicht tijdens hun concerten. De song heeft een vrolijke melodie, maar een weemoedige tekst over het leven als popster. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue.